Dat heeft president Obama gezegd in een toespraak tot het Amerikaanse volk. Hij sprak voor de eerste keer tijdens zijn presidentschap vanuit de Oval Office. Obama wil dat BP geld in een fonds stort om gedupeerden schadeloos te stellen. Dat fonds moet door een onafhankelijke instantie worden beheerd. Hoeveel geld er in het fonds moet komen, zei Obama niet. Hij benadrukte dat er bij het boren naar olie beter toezicht moet worden gehouden en dat er betere veiligheidsvoorschriften moeten komen. Maar volgens Obama is het ook duidelijk dat er moet worden overgeschakeld op schonere energie. De keus voor Arnhem als vestigingsstad voor het Nationaal Historisch Museum moet worden heroverwogen. Dat heeft Jan Marijnissen gezegd in Met het oog op morgen. Marijnissen is initiatiefnemer van het museum en zit in de Raad van Advies. Hij reageerde op een nog geheim rapport waaruit blijkt dat alleen al de aanleg van een parkeergarage bij het Historisch Museum 60 miljoen euro gaat kosten. In het zuiden van Frankrijk heeft noodweer aan zeker zes mensen het leven gekost. De slachtoffers vielen in en om de plaats Draguignan aan de Côte d'Azur. In het gebied viel in 12 uur tijd 180 mm regen. Rivieren traden daardoor buiten hun oevers en er ontstonden modderstromen. Hele wijken liepen onder. Mensen klommen op daken en moesten door helikopters worden gered. Van de basis Baikonur in Kazachstan is met succes een Soyuz gelanceerd. Aan boord van het ruimtevaartuig zijn drie astronauten, twee Amerikanen en een Rus. Ze zullen vrijdag aankomen bij het internationale ruimtestation ISS. Ze blijven in het ISS tot na de reis van de laatste Space Shuttle. De Amerikanen zijn het ruimteveerprogramma aan het afbouwen. In november is de laatste reis van de Endeavour. Het weer nog, vannacht helder en droog in een graad of 10.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 always in some kind of mess. I never know what to expect, no, no. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.